4 uur. moet met het RWS Journaal. Volgens minister Plasterk is het niet waarschijnlijk dat de verkiezingen in Nederland via hacks gemanipuleerd zullen worden. Het stemmen en de berekening van de uitslag zijn slechts in beperkte mate gedigitaliseerd. En daarom is het niet mogelijk om de uitslag digitaal te beïnvloeden, schrijft Plasterk aan de Tweede Kamer. Het kabinet zei al eerder dat er geen aanwijzingen zijn voor concrete pogingen om de verkiezingen te manipuleren, maar zegt er wel alert op te zijn. Onder meer de inlichtingendienst AIVD waarschuwt al langer voor de gevaren van hekken. Melkveehouders hebben in Brussel een gebouw van de Europese Unie bespoten met 1000 kilo melkpoeder. Ze protesteren tegen de moeilijke omstandigheden in hun sector. De boeren zeggen dat ze bijna failliet gaan doordat de melkprijs zo laag is. De laatste tijd is de prijs wel wat gestegen, maar de boeren vinden dat nog niet genoeg. Onlangs verkocht de Europese Unie een grote hoeveelheid melkpoeder. De boeren zijn bang dat de prijzen daardoor weer zakken. Driekwart van de chemiebedrijven in Brabant heeft de veiligheid niet op orde, meldt Omroep Brabant, die inspectierapporten uit 2015 en 2016 onderzocht. De bedrijven werden op minstens één overtreding betrapt. Drie chemiebedrijven in Klundert, Moerdijk en Bladel moesten compleet worden stilgelegd, omdat de situatie te gevaarlijk was. Volgens de inspecteurs was er explosiegevaar. Europol heeft een netwerk van handelaren in gestolen kunstobjecten opgerold. 75 mensen door heel Europa zijn gearresteerd... en ruim 3500 kunstwerken en archeologische objecten zijn in beslag genomen. Alleen al in het Spaanse Murcia zijn 500 werken gevonden. Een aantal daarvan is gestolen uit het archeologisch museum daar. Ook werden kunstwerken verhandeld die geroofd zijn in oorlogsgebied. Het weer, veel bewolking. De komende uren is er kans op wat motregen, ijzel en sneeuw. Daardoor kan het ook verraderlijk glad worden. Morgenochtend wordt het overal weer droog. Smiddags is er dan wat zon en het wordt ongeveer 5 graden. Dit was het... DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A4 Amsterdam-Den Haag voor Roelevaar en Sveen 3. De A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht 4 kilometer. A27 Almere-Utrecht tussen Beeldhoven en Lunette 5.